Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Australische parlement wordt... Eerder deze week overleefde hij ternauwernood een vertrouwensstemming... maar zeven van de negen ministers stemden tegen hem. Turnbull, Turnbull ligt onder vuur vanwege een aantal impopulaire maatregelen. Die heeft hij deels ingetrokken, maar de onrust in zijn liberale partij houdt aan. De verwachting is dat hij de nieuwe stemming niet overleeft. Dat zou betekenen dat Australië voor de zevende keer in elf jaar tijd een nieuwe premier krijgt. De moordenaar van John Lennon blijft nog zeker twee jaar vastzitten. Zijn verzoek tot vrijlating is opnieuw afgewezen. Mark Chapman schoot Lennon in december 1980 dood... voor de ogen van dienstvrouw Yoko Ono. Hij kreeg een celstraf van 20 jaar tot levenslang. Sinds 2000 mag Chapman elke twee jaar om vrijlating vragen... en dat is nu voor de tiende keer afgewezen. Volgens het panel dat daarover beslist... moet de samenleving nog steeds tegen hem worden beschermd. De nu 63-jarige Chapman zegt dat hij destijds psychische problemen had... en met de moord op de ex-Beatle beroemd wilde worden. Autobedrijven lopen inkomsten mis doordat ze niet aan goed personeel kunnen komen. Een op de acht bedrijven verwacht dit kwartaal daarom een omzetdaling, zegt het CBS. Vooral gespecialiseerde reparatiebedrijven kampen met een personeelstekort. Een op de drie kan niet genoeg bekwame monteurs vinden. De garagehouders zijn daardoor een stuk somberder geworden over de nabije toekomst. Het vertrouwen is volgens het CBS omgeslagen van positief drie maanden geleden naar licht negatief nu. Het weer. In het noordwesten enkele buien. In het binnenland kan mist ontstaan. Minima rond 14 graden. Overdag af en toe zon, maar vooral in de kustprovincies ook buien.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 To the leaders of the land, we all have one falling down. No more children off to war. If we search in our hearts, all this suffering will be. naturally way out on the stormy sea. Far away from the city, when all this misery.